Dat zegt de Algemene Onderwijsbond op basis van eigen onderzoek. Gemeenten zouden een vijfde van het geld dat het Rijk beschikbaar stelt op de plank laten liggen. Dat is zo'n 300 miljoen euro. Volgens de bond gaan scholen daarom zelf investeren in gebouwen... terwijl dat geld eigenlijk is bedoeld voor het verbeteren van het onderwijs. Maar ook zijn er scholen die niets meer doen aan achterstallig onderhoud... waardoor leerlingen bijvoorbeeld in veel te kleine klaslokalen zitten. De Onderwijsbond roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen... en geen geld te laten liggen. De beperking van het aantal geneeskundestudenten moet worden afgeschaft. Daarvoor pleit de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Volgens de Raad is de zogeheten numerus fixus niet meer van deze tijd. De maatregel werd in de jaren 60 ingesteld om een overschot aan artsen te voorkomen. Maar nu is er een tekort aan bepaalde specialisten. De Raad vindt wel dat universiteiten aan de poort moeten selecteren, maar hoe ze dat doen moeten ze zelf weten. Het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg wordt vandaag overhandigd aan de ministers Klink en Plasterk. De oppositie in Jemen heeft de uitkomst van de Jemen-top in Londen scherp bekritiseerd. Volgens de vijf grootste oppositiepartijen versterkt de hulp alleen maar de macht van de regering, die in hun ogen corrupt is. Meer dan twintig landen hebben Jemen steun toegezegd bij de bestrijding van terreur en de opbouw van de economie en de rechtsstaat. De Jemen-top werd ingelast na de mislukte aanslag op een Amerikaans vliegtuig op eerste kerstdag. De dader zou in Jemen zijn opgeleid tot terrorist. Dan het weer. In het zuiden en westen regen, elders sneeuw of natte sneeuw. Minimaal rond het vriespunt.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 He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in grace land. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm born in Graceland, Memphis, Tennessee.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 Maybe I'm a reason. live in Zandvoort.